I haven't, haven't a doubt That we're If you don't look out Or you the heroes, the heroes return And the royalty attend While the angels learn Why you see a ten while the angel learn That's a pain in the city angel learn That's a pain in the city angel heroes return and why you see a ten while the angel learn That's a pain in the city angel learn Pain never in the city angel learn white side one. White side one girls side. from outside. It had to, it had to be done. It's a pity, a pity man life. Right in a crusade. White side one girls come from outside. And when, when we innovate, the the world it will end.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 In Rotterdam hebben tijdens de spits geen stadsbussen, trams en metro's gereden. Personeel van het openbaar vervoerbedrijf RET is boos over de plannen van het kabinet en de PVV. Die willen het openbaar stadsvervoer aanbesteden en er zo 120 miljoen euro op bezuinigen. Ze zijn bang dat de maatregelen leiden tot overvolle bussen, trams en metro's, langere wachttijden en minder veiligheid. De afgelopen tijd is al vaker actie gevoerd, maar dat was alleen buiten de spits. Morgenochtend wordt er in Den Haag gestaakt, vrijdag in Amsterdam. Verzorgingshuizen ontvangen vandaag van het Nationaal Ouderenfonds een pestprotocol. Daarin krijgen de tehuizen tips om pesten te voorkomen of aan te pakken. Bij het project is onder meer de Radboud Universiteit Nijmegen betrokken. Die deed vorig jaar onderzoek naar het pechgedrag onder ouderen. Volgens de universiteit wordt één op de 5 bewoners van verzorgingshuizen getreiterd door medebewoners of personeel. De slachtoffers worden bijvoorbeeld genegeerd of krijgen nare opmerkingen naar hun hoofd. Ook wordt er wel eens onder tafel geschopt. Het protocol voor verzorgingshuizen staan zeven actiepunten, zoals het nemen van maatregelen tegen pestkoppen en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Op de nieuwe 130 kilometer snelwegen krijgen hardrijders straks sneller een boete. De ministers Schultz van Hagen en Opstelten gaan de marge bij bekeuringen op die wegen verkleinen. Nu mag je nog 139 km per uur zonder een boete te krijgen, maar dat wordt teruggebracht naar 135. De komende maanden gaat op zeven snelwegen de maximumsnelheid omhoog naar 130. Op de afsluitdijk loopt deze proef al. Het weer op veel plaatsen nevel of mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door, maar in het binnenland ontstaan ook stapelwolken. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 1. Dit is, Dennis Mooij. en de in de rand van de A. Stad vanaf MB. 5 kilo. Dit kilometer zijn de files A4 in de Randstad Hoogvliet vanaf 5 Vlaardingen kilometer voor het kilometer. A op ketel 4 Plein 5 kilometer Vlaardingen en op het A9 op het ketel maar Amstplein 5 Solveen 5 kilometer tussen Beverwitter en op Wijk en de A9 op het raast maar Amstel op 6 Solveen tussen Bever op Wijk en de A op het raast 10 de A op 6 10 Noord in de richting op eh, de van de A10 de A1 de 10 staat tussen de Noord in de afrit richting Van Dam van de A en A1 de Diemen staat tussen de 6 afrit Volendam Van Dam A en 12 Den Haag, Diemen, Utrecht, 6 Eski.